net wel met het NOS-journaal. De ING-bank kampt met een storing waardoor betalen met Mijn ING en Ideal niet mogelijk is. Volgens de bank is de oorzaak van de storing bekend en wordt er hard gewerkt aan een oplossing. De mobiele app werkt wel en ook kunnen klanten nog steeds inloggen op de website van de ING. Tegen Oekraïne dreigen EU-sancties. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland spreken vandaag nog met de Oekraïnse autoriteiten en de oppositie in Kiev. De drie zullen dreigen met sancties als de partijen niet afzien van verder geweld. Tot voor kort voelde de EU weinig voor maatregelen tegen de regering Janukovic, maar nu er gisteren in Kiev 26 doden vielen tijdens politieacties is voor Brussel de maat vol. Mogelijke sancties zijn reisbeperkingen voor ministers en het bevriezen van tegoeden en bezittingen. Morgen nemen de 28 EU-ministers een beslissing. Justitie heeft in Nigeria een man laten arresteren... die vermoedelijk zo'n 40 minderjarige meisjes heeft geronseld voor de prostitutie. Morgen valt het besluit over zijn uitlevering. De verdachte vertelde de meisjes waarschijnlijk dat ze in Europa aan de slag konden als schoonmaakster... maar in werkelijkheid kwamen ze in de prostitutie terecht. Ze reisden van Nigeria naar Nederland en moesten dan asiel vragen. Veel meisjes reisden daarna door naar Italië of Spanje. Voor de reis naar Europa moesten ze tienduizenden euro's betalen. Een aantal leden van de mensen smokkel Bende zit al een gevangenisstraf uit. CDA-kamerlid Van Heijem wil dat het kabinet alsnog probeert het goud van Zwitserland terug te krijgen dat in de Tweede Wereldoorlog is gestolen. Het gaat om een resterend deel van 60.000 kilo ter waarde van zo'n 2 miljard euro. Van Heijem denkt dat de Nederlandse regering haar rechtmatige claim jaren geleden al stilzwijgend heeft laten varen. Het CDA wil dat minister Dijsselbloem aan zijn Zwitserse collega vraagt of deze kwestie in het komende referendum over de Zwitserse goudvoorraad kan worden toegevoegd. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen. Het wordt een graad of 4.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 Maar de laatste tijd gaat het pittig mis, van baanswitcher werd een hele hindernis. Maar ach, wat kan het hem nou schelen? Zo mag hij weer met Naomi's poesje spelen. Nou, ik ben weer klaar met deze rap, ik denk dat ik naar SBS heb. Daar heb je weer mijn vrienden Utopianen, die lijken elke dag meer op Baffianen. Die wijven kunnen alleen maar zeiken, maar uiteindelijk moeten ze toch voor de mannen wijken. Want wij zijn goed met bel en hamer. Iedereen dan, behalve Sven Kramer. ja, dat is zoals het gaat. Ja, man, zoals het gaat. Het leven doet je soms wat kwaad. Oeh, zo kwaad, zo kwaad mensen. Het is geen fucking GTST. Ach, het is de god. kijk altijd op de play. 106.9 e, e, e, Hier is John Mayer. En daarvoor John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart. Je doet het goed, die John Mayer, op fruitjesgebied? Eh, ehm, hij heeft nu met Katy Perry. Wat absoluut eh, abs absolutely not verkeerd is, zeg maar. Goed gedaan, jochie. En daarvoor had hij Jennifer Aniston. Wat ik ook zou zeggen, godverdomme gast, hoe flik je het op? En eh, het allermooiste van alles nog. Ehm, er gaan geruchten dat ze gaan trouwen. Katy Perry en, en John Mayer zijn allemaal vage geruchten hoor. Het is allemaal een beetje... Nee, nog niet bevestigd en zo. Maar eh, Jennifer Aniston die heeft gezegd, eh, mocht dat zo zijn... dan gun ik hem het allerbeste, want het is zo'n schatje. Hm. Goed. Ja, ja, je hoorde ze met half of My Heart. Hey, um, ik had de afgelopen week een conversatie met iemand. En ehm, toen kreeg ik het over Bohemian Rhapsody. Of vooral over de nummer 1 van de top 2000. En eh, die persoon die had nog nooit van de Bohemian Rhapsody gehoord. En ik wist niet dat er mensen waren die daar nog nooit van gehoord hadden. Ik dacht, iedereen kent de Bohemian Rhapsody. Ehm, dus eh, mijn vraag is nu eigenlijk... moeten wij eigenlijk als, als jongerenprogramma op CFM... Ehm, niet onze luisteraars een beetje muzikaal opvoeden? Dus moeten we gewoon zo meteen even de Bohemian Rhapsody draaien of niet? Dat is de vraag. Um, shout uh, maar in Stefan underscore via Twitter of de mail... stefan at CFM Laat maar weten, Bohemian Rhapsody doen zometeen of niet. Zometeen ook de uitslag van Maurice de Jonge Hond. Naar nou, Avicii zijn nieuwste hier, Addicted to You. to you. Avicii. Ik... <laughs> Goed, Jorda Dictatuur. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Kijk, ik was nog even bezig met tijdslag. Goed. Ik heb wel eens iemand uitgescholden die op een bepaalde manier macht over mij had de vraag die ik een tijdje geleden aan je stelde. Je hebt een uur de tijd gehad om antwoord te geven via de mail stefan.cfmzandvoort.nl En dit waren de antwoorden terechtgekomen op plek 4. Wut, je baas vindt het toch wel grappig als je hem een paardenneuker noemt? Terecht te komen op plek 3. Ik heb eh, wel eens een uitbarsting gehad. Niet zo handig was dat. Terechtgekomen te komen op plek 2. Ja, zo vaak. En daar heb ik ook wel eens gevolgen van ondervonden. Geen huis meer of ontslagen op terechte gronden. En terecht op plek nummer 1. Nee, ik weet dat altijd tegen wie ik uit kan vallen, zo val ik nooit in diepe dalen. Ja, zie je wel, we zijn dus best wel sneaky als het om eh, mensen gaat die iets voor ons kunnen betekenen. Dank jullie wel voor al jullie antwoorden. En als je toch bezig bent met antwoorden, een hele simpele vraag. Bohemian Rhapsody. Ik had een gesprek eh, met iemand afgelopen week die dat liedje niet kende. En ik vind dan dat het als, publiek, als, eh, als landelijke publieke omroep dan dat je bedoeling is om ook mensen een beetje muzikaal op te voeden... en ze een beetje mee te geven van vroeger. Dus ehm, Bohemian Rhapsody, een ultieme classic. Iedereen moet die toch kennen. Moeten we hem draaien zometeen of niet? Hij duurt maar vijf minuten, <laughs> mensen. Maakt helemaal niet uit. Laat het weten, stefan.cfmzandvoort.nl. Dat is mijn mailadres. Of via Twitter, Stefan underscore Hoor je misschien zometeen wel? Net als David Guetta, die draaien we ook gewoon hoor. En bluff, dat is geen bluff. Harder dan ik hebben kan. Je buien maken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went, ik heb het geprobeerd, maar hoe is ook went of keer. Een huis beschermt niet meer, het regent hard. really? Get Guetta samen met Nicki Minaj Where Them Girls At. En ook Bluff Harder Dan Ik Hebben Kan. Nou, die tracks, die kent niet iedereen en dat snap ik ook wel. Maar Bohemian Rhapsody, die grote hit van Queen. Ik sprak afgelopen week iemand die hem niet kende. En mijn vraag was heel simpel. Moeten we dan even muzikaal opvoeden en hem even helemaal draaien? En eh, de respons was vrij overduidelijk. Via Twitter en via de mail. Ja, dus bij deze. Ah, oh, kippenvel dit. Is this just fantasy? Nou, ik ga even genieten, jongens. landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. and real on thee and let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Wat een plaat, ja. Dat je deze gewoon niet kent. Ik vind het echt, echt verbazingwekkend. Gave plaat. Bohemian Rhapsody van Queen natuurlijk. Hier bij CFM Zandvoort. In Beachmasters. Ik eh, weet nog heel goed dat ze bij de lama's hier hun eigen, hun eigen versie van maken. Briljant ook dit. ik ben weer blut. Er is u die schuld gemaakt. En mijn kleren zijn weer vies. Mama, de maand is net begonnen. Maar mijn geld is nu op. En zouten droog. <laughs> oh, heerlijk. Tijd voor je update. <laughs> Ik kan alleen opvangen. Oh, Jeroen van Koningsbichel, ben je een koning. Vanavond en vannacht hier en daar een buitje. Minimumtemperaturen liggen tussen de 4 en de 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe lichte regen, matige aan zeekrachtige zuidenwind. En middagtemperaturen liggen om en nabij de 10 graden. Vrijdag is een regelmatig zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 9 graden. Dit is Daft Punk. it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright to the light. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Feeling it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Would you break out into the light? If I do it right, let's go all night. Shine light on you, break out into the light. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. If you lose your way Legendary Lane, gemaakt van de liedzanger eh, van Kane, Dinant Woesthoff en daarvoor Daft Punk en Doing It Right. Zometeen hier bij CFM, jouw verzoekje. De plaat die jij wil horen. Jij mag alles aanvragen. Tenminste, als het maar niet binnen het veto valt. Ik heb namelijk een veto, dat is een onderwerp waar het niet mee te maken mag hebben. En als dat wel zo is, dan kunnen we hem niet draaien. Mag niet, kan niet, sorry. Maar voor de rest mag je alles aanvragen via de mail stefan.cfmzandvoort.nl En het video is deze week de 90s. Dus deze mag bijvoorbeeld niet van eh, Anouk. Nobody's Wife. Of deze van de Backstreet Boys. Uh, I Want It That Way. Oh, wat is hier leuk eigenlijk. Wat, wat erg. Of deze van Charles en Eddie. Would I lie to you? Of deze classic van MC Hammer. Of deze natuurlijk, hè, voor een blond WhatsApp. Ah, ik kan zo doorgaan in die 90s. En dan mogen we deze natuurlijk ook niet uitsluiten. Hè? Van Britney Spears, Baby One More Time. En die mag godzijdank niet. Voor de rest mag alles. Je mag het aanvragen via mijn mail stefan.cfmzandvoort.nl Als het maar niet uit de 90s komt.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 Voor de rest mag alles als het maar niks te maken heeft met de 90s. Ben je van harte welkom via stefan.cfmzandvoort.nl. Dat is mijn mailadres. Ga hem zo meteen draaien als het laatste woord in het programma. Robbie Williams komt er aan zometeen Candy. En dit is hier Sophie Alice Baxter. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. something, something Zometeen het laatste woord. En zolang de plaat die je op dit moment in gedachten hebt... en die je kan aanvragen via de mail... stefan.cfmzandvoort.nl niet gemaakt is of uitgebracht of een, een link heeft. Dat kan natuurlijk ook, hè? In de jaren 90. Dus het mag niks met de jaren 90 te maken hebben. Helemaal niks. Mag er niet uitkomen. Het mag er niet naar linken. Het mag helemaal niet. Voor de rest is alles welkom via de mail stefan@cfmstandwoord.nl. Dan hoor je die plaat misschien wel zometeen als het laatste woord in dit programma. I'm friends with the monster Get along with the voices of my head.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 And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along. Get along Maybe you're just like your father, I don't know. I'm here for the long run, man, I better let this go. I'm waiting Sunday en ook Rihanna en Eminem. En The Monster. Het was CFM Beachmasters van 19 februari 2014. Waarin we bijkwamen van de Candlelight editie Jennifer Aniston en Katy Perry leuk blijven. Nomina niet alleen meer Big Brother is, maar ook in de huidige tijd voorkomt. <laughs> Het verdomme tijd wordt voor de lente februari maar niet omgaat en maar lijkt te duren en maar lijkt te duren. En Brian, die ondanks ons veto jaren 90 een plaat wist te vinden. Het laatste woord is voor hem in de vorm van Owl City en Galaxies.